Katrien Straatman met het NOS-journaal. Meer dan 100 Afrikaanse migranten hebben de Spaanse enclave Ceuta in Marokko binnen weten te dringen. Ze maakten gebruik van het goede weer en de rustige zee om naar de kust te zwemmen. Volgens de Spaanse autoriteiten deden zo'n 250 Afrikanen een poging en slaagden er 119 in het strand van Ceuta te bereiken. Ceuta ligt aan de straat van Gibraltar en wordt omzoomd door metershoge hekken. In de omgeving wachten vele, vele duizenden mensen op een kans om binnen te komen. ChristenUnie-fractieleider Gert-Jan Segers is door zijn partij tot lijsttrekker gekozen voor de Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Op het partijcongres in Zwolle riep Segers de andere lijsttrekkers op om gezamenlijk de tweedeling in de samenleving te lijf te gaan. Hij noemde als voorbeeld het studieleenstelsel. Volgens hem zijn kinderen van ouders met een laag inkomen daarvan de dupe. Vorig jaar volgde Gert-Jan Segers Arie Slop op als fractieleider van de ChristenUnie. In Hannover hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het vrijhandelsakkoord TTIP. De betoging was een dag voor het bezoek van president Obama aan Hannover. Hij opent daar een industriële beurs en praat met bondskanselier Merkel over het vrijhandelsverdrag. Een mechanisch steunhart blijkt net zo goed te werken als een donorhart. Tot die conclusie komt het UMC Utrecht na onderzoek onder een kleine 200 patiënten. Een steunhart is een elektrisch aangedreven pomp die in het lichaam wordt geplaatst en de functie van het hart overneemt. De overlevingskansen blijken bijna net zo groot als na een harttransplantatie. Winkelketen Action haalt zijn oranje gezichtstattoos per direct uit de winkels. Op Facebook hebben verschillende mensen geklaagd over de stickers. Ze zijn moeilijk te verwijderen en als ze eenmaal verwijderd zijn... blijven er schaaf- of brandwonden achter. De Action stickers waren bedoeld voor Koningsdag, komende woensdag. Het weer vanavond klaart het verder op, maar het blijft nog kans op een enkele hagel of natte sneeuwbouw. Bui. Het kwik daalt naar 5 graden aan zee tot rond het vriespunt in het binnenland.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 En rond de klok van half vijf natuurlijk de Nederlandse top 40 in vogelvlucht behandelen. En rond de klok van kwart voor gaan we kijken hoe de top 3 van deze week eruit ziet. En ik kan je verklappen, hij is anders als vorige week. Hey, kleine race mee. Eh, heb je nog eh, van mij te goed? We beginnen op nummer 30, dat is eh, Willy William met Ego. Op 29 staat de Chainsmokers featuring Diane met Don't Let Me Down. Op 28 Fleur East met uh, Sex. Blijven zitten op 27 is Ellen Walker met Faded. Nummer 26 is ook blijven zitten X Ambassadors met Renegades. 25 in handen van Rochelle met All Night Long. 24, 5 weken pas in de lijst Z samen met Aloe Black met Candyman. Eentje die eh, vier plaatsen gezakt is in de 16e week. En dan heb ik het over Haven met Finding Out More op 23. Op 22 Little Mix featuring Jason Derulo met Secret Love Song. En op 21 ook 16 weken lang in de lijst Haley Steinfeld met Love Myself. 20 dan is in handen van Birdie, Keeping Your Head Up. En op 19 vinden we Coldplay, Adventure of a Lifetime. 24 weken lang in de lijst en ook een eh, oude nummer 1 hit. Op nummer 18 eh, vinden we Aluna George featuring Popka met I'm In Control. Op nummer 17 eh, dan Coldplay met Heim voor de Weekend. 24 weken lang alweer eh, in de lijst. En het is de ene na langst genoteerde samen met Adventure of a Lifetime... die in de lijst staat. En de hoogste notering voor hem voor de weekend was nummer 6. En je hoorde net natuurlijk op nummer 16... Five featuring Everjack, de twee Hollanders met het nummer Hey... De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 15 zitten zitten blijven Jonas Blue met Fast Car. En wij gaan luisteren naar de nummer 14.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 I wanna save savor, save it for later. The taste of flavor, i I'm a taker, i I'm a giver. It's only nature, I live for danger. lang in de lijst staat. Deze week op 12, eh, net zoals vorige week, is dit eh, Ellie Golding met Something in the Way You Move. Tussen Ariana Grande en Ellie Golding zit nog 99 eh, Souls... samen Disney Child met The Is Mine op 13. Voor het gemak slaan we de nummer 11 ook even over. dat is Shawn Mendes met Stitches. En wij gaan snel door met de nummer 10. De Euro Breakdown. En de nummer 10 is in handen van Charlie Poet met oh, prachtige One Call Away. I'll be there to save the day. Superman got nothing. Charlie met One Call Away. Drie plaatsen gestegen deze week en ook meteen eh, tien wijze staat pas eh, drie weken in Tien de hoogste noteringen eh, van deze beste man. Snel verder met de top 10 en dat doen we met nummer 9. Maurice Mulder. En op nummer 9 vinden we Dap samen met uh, Dante Leon. Met hun track... Ehm, Angel, ja, ik moest even kijken. Vijf weken in de lijst nu van 14 naar 9 gekropen deze week. Daps heb ik het over met Dante Leon met Angel. Hier op CFM's antwoord tijdens Euro Breakdown. Tot vijf uur zijn we er. found an angel from outer space. We feel the same out a lot of things. She wouldn't change for the Milky Way. Her love is so new age. She's got a flicker in her. your intention. to Man met Ocean Drive. Twee plaatsen gestegen in een eh, vijftiende week. Ze zijn ook nog een keer eh, één plaatsje hoger geweest. Misschien gaan ze daar wel weer naartoe. Omdat nou eh, natuurlijk ook weer de zomer aan het opkruipen is. Afgelopen dagen is het prachtig weer geweest hier in het Zandvoortse. Als je kijkt op uh, cfm-live.nl, dan kan je het aan mijn armen en aan mijn hoofd wel zien. Want die uh, een kreeft is hier jaloers op. Sterk zonnetje. Hey, voor uh, Doekje Mond hoorde je Xavier Rudd met uh, Follow de Sun op nummer 8. Inderdaad, de collega's van eh, Radio 538 die presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. En ik eh, heb alvast de lijst eh, weten te bemachtigen zoals ieder, iedereen kan. Maar dat moet je niet hardop vertellen, want straks wil Tim hem ook hebben ik ga even in vogelvlucht eh, met je doornemen. Het Songfestival nummer van die is vier plaatsen gezakt in de zesde week van 36 naar 40. Slowdown is dat. Nieuw binnengekomen op 38 is Megan Trainer met No. Walking on Cars eh, van... Uh, de speeding cars van Walking on Cars, moet wel goed om zeggen, staat op 36. En nieuw binnengekomen is de nieuwe single van onze enige echte Maan met Ride It. Eh, Rochelle All Night Long staat op 32. Chainsmokers met Roses op 28. En Adele met When We Were Young staat al 14 weken in de lijst. En deze week op 27. Ook nieuw binnengekomen is eh, de nummer 25. Drake featuring Wizkid en Kyla met One Dance. G-Eazy Bieber staat eh, op nummer 23 met Me, Myself and I. En Marco Borsato samen met Matt Simons, Bring Me to the Water. Ofwel, Bring Me naar het Water staat op 22. Op 19 dan Lucas Graham met Seven Years. Op 16 vinden we dus Jay Sean samen met Sean Paul met Make My Love Go. Nou gaan we kijken naar de nummer de 10, de top 10 van de Nederlandse top 40. Op 10 vinden we daar DNC met Cake by the Ocean. 7 weken in de lijst. Deze week 1 plaatsje gestegen. Wie ook een plaatsje is gestegen is uh, samen met Everjack met Hey van 10 naar nummer 9. Blijven zitten is 21 eh, Pilots met Stressed Out op nummer 8. Cheap Thrills uh, van uh, Sia en Jean-Paul staat op nummer 7. En op nummer 6 vinden we dan Jonas Bloom met Fast Car. niet Jonas Parson, Tim. Ah. Op nummer 4 vinden we Ellen Walker met Faded. Oh, ik heb 5 overgeslagen. Dat was Be The One van uh, Dua Lipa. Op 3 dan Mike Posner. I Took A Pill in Ibiza. Uh, vorige week nog op nummer 1. Vorige week nog op nummer 4. Deze week op nummer 2 is Cheat Code samen met Criss Cross Amsterdam met de nummer 6. En op nummer 1, vorige week nog op nummer 2, is Fifth Harmony... samen met High Dolla Sign, Work From Home. De, de Euro Breakdown op vrijdag. op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En we gaan snel door eh, met de lijst van Europa.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 Hey, we gaan de nummer 5 eh, voor je draaien. Vorige week nog op eh, een mooie tweede positie. En aan de hoogste notering ook een tweede positie. En dat is eh, Mike Posner met I Took a Pill in Ibiza.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 Darling, all I know are sad songs, sad songs. collega's een eh, beetje kennen... zal je vanavond tussen 7 eh, en 9 deze plaat ook wel weer eh, voorbij horen komen. Mike Posner is dit op nummer 5 deze week in de Euro Breakdown... hier op CFM Zandvoort met I Took a Pill in Ibiza. Zo direct om 5 uur is Zandvoort draait door met niemand minder dan Hans Wassenaar. En dat terwijl hij op vakantie is, ik vind het knap. Maar hij doet het gewoon vanaf zijn vakantielocatie. Hey, de nummer 4 dan uh, deze week is in handen van uh, Dua Lipa met Be The One. Vorige week nog op nummer 6, ondertussen alweer 11 weken in de lijst. En ook meteen de hoogste notering 4, Dua Lipa. I see the moon, I see the moon, I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. En voordat we aan de top 3 gaan beginnen, eh, heb ik nog wat eh, nieuws voor je. Het zal je niet opgaan zijn natuurlijk dat ehm, niemand minder dan eh, Prins is overleden. En Mariah Carey heeft donderdagavond tijdens haar concert in Parijs een eerbetoon gebracht aan Prins. De 46-jarige zangeres onderbrak haar geplande speellijst. Het is dus een eh, erg trieste dag, maar we herinneren het leven van eh, iemand die voor altijd gekoesterd zal worden, zegt ze. Hij was ook een eh, vriend van mij en wist me er op momenten dat ik iemand nodig had doorheen te slepen. Nou, voor wie hem nooit heeft mogen ontmoeten. Hij was een geweldig persoon en ik weet zeker dat zijn muziek iedere persoon hier heeft geraakt. Laten we alsjeblieft een moment stil zijn voor Prince. Nou, daarna droeg ze One Sweet Day, haar samenwerking met Boys II Men uit 1995, aan hem op. Het was geen geheim dat eh, Prins een enorme fan was eh, van Mariah. En de zangeres noemt ook Prins een eh, vriend. Nou, kort na het bekend worden van het overlijden schreef ze op Twitter... Genie Legend, Genie Legende, het is al vertaald hier. Inspiratie, vriend, de wereld zal je missen. Ik kom hier nooit overheen. Op 23 april doet de Mariah Carey die Amsterdamse Ziggo Dome aan... met haar Sweet Sweet Fantasy Tour. Gisteravond eh, in de HMA was er ook weer een... Eh, nou, niet weer, was er ook een eh, eerbetoon aan niemand minder dan Prince. Nou, genoeg over uh, Prins zo direct. Tussen 7 en 9 hoor je nog veel meer erover. Wij gaan luisteren naar de top 3 van vorige week. En dan gaan we beginnen aan onze top 3. Nummer 3. Nummer 2.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 van deze week. Crushed Out van 21 eh, Pilots. Toch knap hoor, pas drie weken lang in de lijst. Vorige week eh, al op een vierde eh, positie en nou al in de top drie. Er zijn een hoop platen die het niet nadoen. Hey, we gaan de nummer 2 draaien. Die is in de achtste week weer een plaatsje gestegen. En die heeft ooit de nummer 1 gezien. En dat was nog niet eens zo lang geleden. Dit is DNC met Cake by the Ocean. 17. Als mij vraagt, de zomerse hit van 2016 is dit. DNC met Cake by the Ocean, de nummer 2 van deze week. Vorige week nog op 3. Een paar weken geleden op eh, nummer 1. En wie weet eh, kruipt deze plaat binnenkort wel weer eh, voor de tweede keer naar nummer 1 toe. Al heb ik dat nog niet vaak meegemaakt. Maar je weet het niet, het kan allemaal gebeuren. Hey, de nummer 1 dan van deze week. Dat is een plaat die 10 weken lang in de lijst staat. En ondertussen al eh, drie weken lang op nummer 1.